Uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Het aantal kindontvoeringen in Nederland is voor het eerst in vier jaar afgenomen. Vorig jaar werden er 221 kinderen ontvoerd vanuit of naar Nederland. In 2017 waren dat er nog bijna 290. Ook het aantal gevallen waarin gedreigd wordt om kinderen zonder toestemming mee te nemen is flink afgenomen... Volgens het Centrum Internationale Kinderontvoering komt dat doordat hulpinstanties eerder ingrijpen bij families waar het dreigt mis te gaan. Noord-Korea lanceerde gisteren twee raketten als waarschuwing voor Zuid-Korea. Dat zegt de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Kim wil dat Zuid-Korea stopt met het houden van militaire oefeningen. Noord-Korea ziet die oefeningen als repetities voor een invasie. De Nederlandse overheid moet meer doen voor de gedupeerden van de gaswinning. Dat schrijft het Mensenrechtencomité van de Verenigde Naties in een nieuw rapport. Het comité vindt dat er een passende schadevergoeding betaald moet worden... en dat Groningers meer betrokken moeten worden bij het afbouwplan. Het is de tweede keer dat de VN Nederland hiervoor op de vinger stikt. President Trump heeft kritiek geuit op de premier van Zweden... omdat hij er niet voor heeft gezorgd dat de rapper ASAP Rocky wordt vrijgelaten. De Amerikaanse artiest zit sinds begin deze maand vast in Zweden... omdat hij iemand zou hebben mishandeld. Trump zegt in een tweet dat Amerika veel doet voor Zweden... maar dat dat andersom kennelijk niet geldt. De rechtszaak tegen de 30-jarige rapper begint waarschijnlijk volgende week. Er is sinds vannacht officieel sprake van een landelijke hittegolf. Om iets voor drie uur was het in de beeld 29,7 graden. Daarmee is het nu vijf dagen zomers warm in de Utrechtse plaats. Er is sprake van een hittegolf als het vijf dagen achter elkaar minstens 25 graden is... waarvan drie dagen 30 graden of hoger. Het weer verder dan. Het wordt vandaag opnieuw tropisch warm... met temperaturen van 32 tot 39 graden. Wel is er meer bewolking. Morgen neemt de hitte wat af en zijn er, zijn er wat buien, mogelijk met onweer.